Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije en Syrië loopt het dodenaantal door een zware aardbeving steeds verder op. Minstens 500 mensen zijn om het leven gekomen. Duizenden mensen raakten gewond. Hulpverleners zijn nog altijd druk bezig met het redden van mensen uit het puin. En ook in veel andere buurlanden werd de aardbeving gevoeld, zegt correspondent Daisy Moore. Ik hoor ook van mensen eh, in Damascus dat ze bloed gaan geven nu... Eh, voor de ziekenhuizen in de noordelijke eh, gebieden in Libanon. Wat ik hoorde, vooral in Beirut, is dat mensen opgeschrikt werden. Dus midden in de nacht. in Jordanië werden mensen wakker. Zelfs in Egypte hebben ze het gevoeld. Dus dit is wel ja, echt heel groot. En ook in Libanon, Cyprus en de Palestijnse gebieden werd de aardbeving vannacht dus gevoeld. In Italië waren ze bang voor een tsunami in de Middellandse Zee. Maar een waarschuwing daarvoor hebben ze ingetrokken. Meerdere landen hebben gezegd dat ze Turkije en Syrië willen helpen. De Verenigde Staten zeggen dat ze klaarstaan voor beide landen... en dat ze de situatie goed in de gaten houden. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland een reddingsteam naar Turkije stuurt om te helpen. Ander nieuws, de Amerikaanse marine zoekt in zee naar de neergehaalde Chinese ballon. Zaterdag werd een mysterieuze ballon neergeschoten voor de kust van South Carolina. En nu wordt druk gezocht naar de onderdelen op de bodem van de oceaan... verspreid over zo'n 11 kilometer op 15 kilometer diepte. Amerika denkt dat China met de ballon wilde spioneren. China zegt dat het een verdwaalde weerballon is. En in de bouw, op school, in ziekenhuizen. Overal is er een flink tekort aan personeel. En om toch mensen te vinden voor al die vacatures... zijn werkgevers een stuk minder kritisch. Dat zegt het UWV. We willen heel veel eh, eisen stellen hè, in hun vacatures. Uh, bijvoorbeeld opleiding, werkervaring. Ehm, maar misschien kunnen werkgevers daar gewoon kritisch naar kijken. Is alles echt nodig wat ze vragen? Of kunnen ze bijvoorbeeld ook meer kijken naar vaardigheden... in plaats van naar specifieke eh, opleidingen of eh, beroepen? Ook oh, kijken bazen beter naar de arbeidsvoorwaarden zo komen ze met een hoger salaris, bieden ze flexibele uren en kan je meer thuiswerken. En het weer nog vanochtend nog wat mist. Daarna trekt het in het westen open en is daar behoorlijk wat zon. In het binnenland zijn meer wolken. Het blijft wel droog bij 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam.